Sit van der Linde met het NOS-journaal. De presidenten Zelensky en Trump menen dichter bij een plan te zijn... dat een einde moet maken aan de oorlog in Oekraïne. Details zijn nog niet bekend, maar na een gesprek tussen Trump en Zelensky in Florida... zeggen beide dat er veel progressie is geboekt. Ook Europese leiders tonen zich positief, op basis waarvan is onbekend. Voorafgaand aan de ontmoeting heeft Trump gebeld met de Russische president Poetin. Volgens Trump is Poetin serieus over vrede... al laten Russische bombardementen afgelopen weekend het tegenovergestelde zien. Er zijn geen tekenen dat Poetin van mening is veranderd over Oekraïne. In Mexico zijn 13 mensen omgekomen bij een treinongeluk in het zuiden van het land. Een passagierstrein ontspoorde in een bocht en enkele wagons kantelden. Er waren zo'n 250 mensen aan boord. Bijna 100 mensen zijn gewond, onder wie vijf ernstig. De Mexicaanse president Scheinbaum eh, spreekt van een tragisch ongeval. De spoorlijn waar het ongeluk gebeurde is twee jaar geleden heropend... en verbindt de twee kusten van Mexico met elkaar. De Kosovaarse premier Kurti zit steviger in het zadel na nieuwe verkiezingen. Zijn linkse partij kreeg bijna de helft van de stemmen... waardoor er mogelijk een einde komt aan de politieke impasse in Kosovo. Aanhangers van premier Kurti vierden de overwinning gisteravond op straat... in de hoofdstad Pristina. De brandweer heeft een discotheek in Saasveld in Overijssel ontruimd vanwege een brandmelding. Zo'n 3000 bezoekers moesten naar buiten. De brandweer had de situatie snel onder controle. Wat er in brand heeft gestaan is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Het weer door mist en lichte vorst kan het glad zijn op de wegen.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 Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you?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 Europese en Amerikaanse leiders zijn positief na een nieuw gesprek tussen de presidenten Zelensky en Trump. Zelensky hoopt veiligheidsgaranties voor Oekraïne te krijgen als voorwaarde voor een einde aan de oorlog. Bij een treinongeluk in het zuiden van Mexico zijn 13 mensen omgekomen. Ook raakten 100 passagiers gewond. Een trein ontspoorde en kantelde in een bocht. De brandweer heeft een discotheek in Saasveld in Overijssel ontruimd vanwege een brandmelding. Zo'n 3000 bezoekers moesten naar buiten. Wat er in brand heeft gestaan is niet duidelijk. Het weer door mist en lichte vorst kan het glad zijn op de wegen. Later vandaag is het vooral in het zuiden nog mistig. Dit is ZFM. We live in a greedy little world that teaches every little boy and girl to earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly.